Het lijkt erop dat alle landen daarmee gaan instemmen. Ook de Brazilianen, die zich niet konden vinden... in een passage over emissierechten. Dat punt wordt nu doorgeschoven naar een volgende conferentie. Het akkoord van Katowice maakt duidelijk hoe landen de afspraken van Parijs 2015 gaan uitwerken. Verschillende delegaties hoopten ook de doelen van Parijs nog te kunnen aanscherpen, maar dat is niet gelukt. In een groot deel van het land zijn strooiwagens de weg opgegaan vanwege de verwachte gladheid. Op de meeste plaatsen is het wegdek al afgekoeld tot onder het vriespunt. Het KNMI heeft code geel afgekondigd, vanavond alleen voor het westen, vannacht voor het hele land. Op veel plaatsen valt 1 tot 3 centimeter sneeuw. De piloot van een sportvliegtuigje dat vanmiddag neerstortte op het vliegveld Hilversum is overleden. Het is een man van 36. Het eenmotorige toestel zou bij het opstijgen problemen hebben gekregen en ondersteboven terecht zijn gekomen. De piloot was de enige inzittende. Het ongeluk in Hilversum gebeurde vlak voordat het donker begon te worden. In de eredivisie heeft PSV overtuigend gewonnen van Heracles. De Eindhovenaren wonnen in Almelo met 4-0. Heracles speelde de tweede helft met een man minder... doordat Jesper Drost vlak voor rust een rode kaart kreeg. AZ won in eigen huis met 2-1 van Excelsior... en Pex Wolle speelde thuis 0-0 gelijk tegen NAC Breda. De wedstrijd Vitesse tegen VVV Venlo is nog bezig. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekt een gebied met winterse neerslag over het land... met kans op gladheid. Op veel plaatsen kan een paar centimeter sneeuw vallen. In het zuidwesten gaat de sneeuw vannacht over in regen.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 broadcasting worldwide. you hear any of these songs? It's intense. way it was. It happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt you holding me close. See what was I gonna do? I let myself go.